Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Vlucht een slecht signaal dat schoolkinderen beveiliging krijgen... omdat ze langs een asielzoekerscentrum moeten fietsen. In Kaatsheuvel worden schoolkinderen volgende week begeleid... als ze langs een AZC moeten, omdat ouders het onveilig vinden. Volgens Vluchtelingenwerk gaat de gemeente mee in gevoelens van onveiligheid... en wordt zo landelijk het beeld geschetst dat het bij asielzoekerscentra onveilig is... terwijl dat niet het geval is. Drie grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo en Lidl, gaan binnenkort diervriendelijker gefokte kip verkopen. De zogeheten plofkip verdwijnt volgend jaar uit de schappen. Dierenorganisatie Wakker Dier spreekt van een doorbraak. Later in het jaar stappen ook andere supermarkten over op kip die op een diervriendelijker manier is gefokt. Bij een bomaanslag voor een regeringsgebouw in Pakistan zijn zeker 12 mensen omgekomen en 35 gewond geraakt. De aanslag was in de stad Mardan, in het noordwesten van het land. Er wordt nog onderzocht of de bom in een auto lag of dat hij was vastgemaakt op een motor die bij het gebouw stond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In een koelvrachtwagen met groenten heeft de politie drie vluchtelingen ontdekt. Ze probeerden bij Hazeldonk de grens over te steken. De drie komen vermoedelijk uit Irak en Iran... en zijn waarschijnlijk op een rustplaats in Lille uit het ruim gekropen. De vluchtelingen worden naar een aanmeldcentrum gebracht. De chauffeur en de bijrijder zijn verhoord en mochten daarna verder reizen. In Groot-Brittannië wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Volgens de weerstations vallen er vanavond opnieuw zware regenbuien. In negen gebieden wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke situaties... waaronder de omgeving van York, die ook afgelopen weekend al zwaar werd getroffen. Engeland heeft te maken met de zwaarste overstromingen in jaren. Het weer. In het westen kan er wat lichte regen vallen. In het oosten schijnt de zon af en toe.